Mark met het NOS-journaal. Om de lange wachttijden voor het wordt ook s'avonds en in het weekend worden afgereden. Ook vraagt de CBR gepensioneerde examinatoren om weer aan de slag te gaan. Het CBR verwacht dat er dit jaar 34.000 meer examens worden afgelegd dan vorig jaar. De wachttijden daarvoor zijn nu soms langer dan de maximale zeven weken. Een groot probleem is het gebrek aan examinatoren. Bovendien zijn er door de aantrekkende economie steeds meer professionele chauffeurs nodig... en willen ook steeds vaker 17-jarigen rijexamen doen. In Arnhem is vanochtend een kind van vijf omgekomen bij een brand in een woonwagen. De vader en moeder konden de woonwagen wel op tijd verlaten. De vader probeerde het kind nog te redden, maar het was te heet en er stond te veel rook. Staatssecretaris Blokhuis is zeer teleurgesteld dat de wachtlijsten voor psychische hulp nog steeds te lang zijn. Hij zegt dat de GGZ-instellingen hem hebben verzekerd dat ze de wachttijden voor 1 juli zouden terugbrengen tot maximaal 14 weken. Maar dat gaat niet lukken. Volgens Blokhuis zijn er nog altijd mensen die soms vele maanden moeten wachten op hulp. Hij wil dat de Nederlandse zorgautoriteit de komende tijd scherper gaat controleren. Als zorgverzekeraars te traag blijven werken kan hij boetes opleggen. Zangeres Yvonne Staples van de Staples Singers is overleden. Volgens de New York Times stierf ze aan de gevolgen van darmkanker. De Staples Singers hadden vooral in de jaren 70 veel hits, onder meer Respect Yourself en I'll Take You There. Rosebud Pap Staples richtte de familieband in 1948 op met drie van zijn kinderen. Yvonne trad in 1971 toe tot de groep en was als achtergrondzangeres op alle grote hits te horen. En bovendien werd ze manager van de groep die in de jaren 90 uit elkaar ging. Het weer, vanochtend af en toe een bui, later vandaag wordt het steeds vaker droog, schijnt af en toe de zon en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden.